Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zit iemand vast die een aanslag op een coronapriklocatie wilde plegen gaat om een man van 37 uit Den Helder. Volgens de politie wilde hij bij een vaccinatielocatie in de stad een vuurwerkbom laten ontploffen. Het Openbaar Ministerie heeft het over een terreurdaad. Dat heeft ermee te maken dat de actie was gericht op die uh, coronavaccinatiestraat. En dat is een cruciaal overheidsproces. Ja, door zo'n actie wordt er heel veel eh, angst gezaaid onder de Nederlandse bevolking. Ja, en het ontwricht ook de sociale en economische structuren. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen is niet blij met het nieuws dat het kabinet de coronaregels wil versoepelen. Ze zeggen dat het nog steeds erg druk is op de IC's. Ook is veel ziekenhuispersoneel nog niet ingeënt. Ik wil ook graag naar het terras, maar ik vind het ongelooflijk dat we heel veel medewerkers in het ziekenhuis nog steeds niet gevaccineerd hebben. En echt onveilig werkzaamheden verrichten in het ziekenhuis. Eerder zei IC-baas Diederik Gommers al dat versoepelingen pas kunnen als de cijfers weer dalen. En er zijn vandaag weer een hoop gesprekken gevoerd in Den Haag... over hoe er een nieuw kabinet gevormd kan worden. Partijen gingen op de koffie bij de nieuwe man die dat allemaal verkent. Informateur Cenk Willink. Ook Caroline van der Plas van de Boer-Burgerbeweging mocht bij hem langs vandaag. Ik vind het trouwens heel goed dat hij begint met kleine partijen... Want dan, weet je, dan krijgt hij misschien ook wat frisse ideeën of een frisse blik. En dat kan hij dan weer met de grote partijen eh, eh, bespreken. Ja, die zijn morgen aan de beurt. En een half miljoen mensen hebben gisteren geprobeerd een plekje in de kroeg te fixen in Utrecht. Volgende week gaan vijf cafés daar als proef open. 3000 mensen is het gelukt. Bo is een van de geluksvogels. Nou, de afgelopen tijd kon je natuurlijk wel thuis eh, met wat huisgenoten een, een drankje doen. Maar om dat nu weer eh, echt in de kroeg te mogen doen met de kroegsfeer eh, erbij. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg leuk. En daar hebben we heel veel zin in. De 3000 mensen weten nog niet zeker of ze ook echt naar de kroeg kunnen. Dat mag natuurlijk alleen als ze negatief worden getest.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 Op de A10, de ring van Amsterdam, staat tussen Landsmeer en Amsterdam Hemhavens een file van 3 kilometer. En de vertraging is daar ongeveer 10 minuten. Komt omdat er even een tunnelbuis van de Koentunnel dicht was, maar inmiddels is die weer vrij.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 omdat het aantal opgenomen coronapatiënten nog altijd toeneemt. Den Haag overweegt om vanaf 21 april de terrassen en de winkels weer open te laten gaan... als de besmettingen blijven dalen. Bondskanselier Merkel heeft met de Russische president Poetin gebeld... over de situatie in Oost-Oekraïne. Ze vroeg hem om de troepen terug te trekken aan de grens met Oekraïne. Grote belangstelling in Utrecht voor de proef met het openen van onderzoek meer cafés. Er is plek voor in totaal 3000 mensen. Maar hebben zich een half miljoen mensen al aangemeld. Het weer. Vanavond en vannacht koelt het af tot een graad of drie. Morgen is het grotendeels bewolkt. Vooral in het noorden kan er wat regen vallen. En dan wordt het maximaal 13 graden. phobia. So I've got the arms to cuddle and we'll a ghost or a muse that brings insomnia.